Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Minister Leers gaat Italië vragen wat de achtergronden zijn van het humanitair visum in Italië. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken maakte vandaag bekend dat hij duizenden Tunesiërs een visum geeft... waarmee ze naar alle Schengenlanden kunnen reizen, waaronder Nederland. Leers zegt dat de Afrikanen het beste in de regio kunnen worden opgevangen... en niet door heel Europa moeten worden gesleept. Hij benadrukt dat er een helder onderscheid moet worden gemaakt tussen vluchtelingen en arbeidsmigranten. De Europese Centrale Bank verhoogt de rente tot 1,25 procent. De ECB doet dat om de inflatie te bestrijden. Voor EU-landen die het moeilijk hebben, zoals Portugal, Griekenland en Ierland, is de renteverhoging geen goed nieuws. Maar de ECB vindt inflatiebestrijding nu van het grootste belang. Sinds mei 2009 hanteerde de Europese Bank een historisch lage rente van 1% om de economische groei in de eurozone te stimuleren. De nieuwe energiecentrale van Nuon in de Eemshaven zal voorlopig niet op kolen draaien. Onder druk van juridische procedures heeft Nuon ervoor gekozen om zeker tot 2020 alleen gas te verbranden in de centrale bij Delfzijl. Mocht de centrale daarna ook op kolen gaan draaien, dan zal die niet meer CO2 uitstoten dan een centrale op gas. Milieuorganisaties zijn blij met het besluit van Nuon. Voor de tweede keer in korte tijd heeft iemand meer dan een miljoen gewonnen in het Holland Casino Valkenburg. Een man speelde voor 3,75 euro het jackpotspel op een Mega Millions speelautomaat. De gelukkige speler won een bedrag van 1.105.000 euro belastingvrij. Nog geen maand geleden won een vrouw in hetzelfde casino ook iets meer dan een miljoen. Het weer, nog enkele wolkenvelden, maar vanavond wordt het overal helder. Het is 11 tot 19 graden.